Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Opnieuw pleit een meerderheid van de Tweede Kamer voor een hoger salaris voor zorgpersoneel. Partijen hopen dat het kabinet nu overstag gaat... omdat ze een plan hebben om aan de benodigde 600 miljoen euro te komen. De partijen willen een hogere heffing op de winst van bedrijven. Premier Rutte zegt dat hij niets ziet in een structurele salarisverhoging. Vanaf volgende week zaterdag is het verplicht om een coronatoegangsbewijs te hebben... voor een bezoekje aan onder meer het restaurant, de bioscoop of het theater. Ondanks stevige kritiek heeft een meerderheid van de Kamer... de nieuwe coronamaatregel toch goedgekeurd. Op een terras is een QR-code niet nodig. Critici vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd... door het coronatoegangsbewijs worden gedwongen om een vaccinatie te halen. Op Schiphol heeft de douane 200 kilo cocaïne onderschept. Die zat verstopt in een lading bevroren vis. Uit welk land de lading kwam is niet bekend... en het is ook niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Een theater in Haarlem heeft een boete gekregen van 2500 euro... omdat de zaal afgelopen avond helemaal vol zat. Volgens de coronaregels mag hij maar voor twee derde gevuld zijn. Theater De Liefde had al aangekondigd dat alle 120 bestoelen, stoelen bezet zouden zijn... bij een optreden van Theo Maasen. Wel moesten gasten een test- of vaccinatiebewijs laten zien. In de Europa League heeft PSV de eerste wedstrijd in de pool gelijk gespeeld tegen Real Sociedad uit Spanje. Het werd 2-2 in Eindhoven. In het nieuwe Europese toernooi de Conference League speelde AZ in Denemarken ook met 2-2 gelijk tegen Randers FC. En eerder op de avond won Vitesse in hetzelfde toernooi met 2-0 van Moura uit Slovenië. Het weer vannacht zo goed als droog bij een graad of 10. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag af en toe zon. Op een aantal plaatsen blijft het bewolkt met een enkele bui.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 to throw it all away. Thought I heard you say you me, that your love was gonna be here to stay. I've only just begun to know touch your face while you are sleeping and hold your hand. Don't understand. de zomer is jouw keuze ZFM. Moeten we naar Marbi of deze man? Of Abala? Of naar ma Makura. Oh, Hey, oh, chief. Wat zeg je me dan? Oeh, oeh, oeh. BL. Let's get it in. Spit it up, spit it up, spit it up, spit it man.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 Ah down. Ik ga naar de jeweler, that's another bust down. Wat ze die moet brr brr brr Moskou. Op een BB's, op een fucking lockdown. fuck a lockdown. Mijn boy also, en moet kinky bakken dat. Mijn jongens auto in de auto bakken dat.